Het straatarme land in het Caribisch gebied werd aan het eind van de avond getroffen door een zware aardbeving van 7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. Volgens schaarse berichten zijn gebouwen ingestort, waaronder een ziekenhuis. en liggen er lijken op straat. Een arts in de stad zei bang te zijn dat honderden mensen om het leven zijn gekomen. Een ooggetuige meldde dat hij na de schok een vliegtuig zag vertrekken, dus dat het vliegveld waarschijnlijk nog te gebruiken is. Premier Balkenende is erg vlug met zijn commentaar op het rapport over de steun aan Irak. Dat vindt voorzitter van de onderzoekscommissie Davids. Commentaar leveren in minder dan een dag noemt Davids wel erg snel. Het zijn meer dan 500 pagina's. We hebben een jaar over het onderzoek gedaan. De voorzitter ziet in de opmerkingen van de premier geen aanleiding zijn rapport aan te passen. Het rapport staat nog steeds als een huis, al dus Davids. Google dreigt zich terug te trekken uit China. Aanleiding is de ontdekking dat Chinese hackers hebben geprobeerd om de mailboxen van Chinese mensenrechtenactivisten te kraken. De e-mailadressen staan geregistreerd bij Gmail, een onderdeel van Google. Volgens het Amerikaanse internetbedrijf ging het om een zeer geavanceerde aanval. Google maakt ook bekend niet langer bereid te zijn censuur toe te passen op de resultaten van zijn zoekmachine in China. Het bedrijf wil hierover de komende weken overleg voeren met de Chinese autoriteiten. Mochten beide partijen er niet uitkomen, dan gaat de Chinese site google.cn uit de lucht. Dan nog het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen.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 Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip Jij bent Doe de nou, bril. staan is oude koffie. Ik ben de paus. Jij bent de pil. Gewoon met Danny de Munk. Wij zijn een doedelzak in Tirol.